De repatriëring was een van de afspraken die de Noord-Koreaanse leider Kim heeft gemaakt met president Trump op de top in juni. Uit onderzoek moet nu blijken of de resten inderdaad van Amerikaanse militairen zijn. Het zouden ook overblijfselen kunnen zijn van militairen van andere geallieerde troepen die meevochten in de Koreaanse oorlog in de jaren 50. In Bergijk in Brabant is een meisje van 15 uit België geschept door een auto. Ze raakte zwaar gewond. Ze liep met een scoutinggroep langs de weg bij de Belgische grens toen ze werd aangereden. De politie gaat uit van een ongeluk, maar weet nog niet precies wat er is gebeurd. De automobilist, ook een Belg, wordt verhoord. Het meisje is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. In Death Valley is in juli het wereldrecord voor hoogst gemeten gemiddelde temperatuur verbroken. In het woestijndal in het westen van de Verenigde Staten was het gemiddeld 42,3 graden. Dat is bijna een halve graad hoger dan het vorige record. Het gaat om de gemiddelde temperatuur van dag en nacht. In Death Valley is ook de hoogste temperatuur ooit gemeten. In 1913 was het daar 56,7 graden. Vanwege de extreme hitte krijgen toeristen het advies om extra water mee te nemen. En ook wordt bezoekers op het hart gedrukt om maximaal 15 minuten buiten de auto met airco te blijven. Het weer, de minima liggen rond 16 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag vrij veel zon, met later op de dag wat stapelwolken.